Dat schrijft minister Timmermans aan de Tweede Kamer. Wat Nederland betreft dienen aan de gebeurtenissen van de afgelopen dagen concrete gevolgen te worden verbonden, schrijft hij. Morgen komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel bijeen om te praten over de situatie in Egypte. De Tweede Kamer wilde weten wat de inzet van Timmermans wordt. Vorige week besloten Timmermans en zijn collega Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking al de Nederlandse betaling van ontwikkelingsgeld aan Egypte op te schorten. Mensen met een eigen huis betalen veel meer waterschapslasten dan huurders. Volgens het CBS is het verschil dit jaar nog gegroeid. Huishoudens van twee of meer personen zijn dit jaar gemiddeld 319 euro kwijt aan waterschapsheffingen. 35 procent meer dan de 237 euro die huurders betalen. Bij eenpersoonshuishoudens is het verschil nog groter. Een alleenstaande woningeigenaar betaalt 65 procent meer dan een alleenstaande huurder. In heel Europa controleert de politie deze week extra op snelheid. De Nederlandse politie doet dat volgens een woordvoerder op de gebruikelijke manier... met mobiele teams, laserguns en vaste flitspalen. Met de controles hoopt de politie automobilisten bewust te maken... van de gevaren van te hard rijden. De meeste verkeersdoden en gewonden vallen door te hard rijden. Ook wordt een derde van de verkeersongelukken erdoor veroorzaakt. Vorig jaar hield de politie een soort gelijke Europese actie. Toen werden ruim 550.000 automobilisten uit 5 25 landen geflitst. De Duitse bondskanselier Merkel brengt vandaag een bezoek aan het voormalige concentratiekamp Dachau bij München. Het is voor het eerst dat een bondskanselier dat kamp bezoekt. Merkel zal in het kamp overlevenden ontmoeten, onder wie de 93-jarige Max Mannheimer. Hij heeft lang gelobbyd voor een bezoek van Merkel en hij ziet haar komst als een teken van respect voor de voormalige gevangenen. Het weer op steeds meer plaatsen zon, bij een middagtemperatuur van 19 tot 22 graden. Morgen ook droog en zonnig en een paar graden warmer. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat file tussen Zalbommel en de afrit Kerkdriel 3 kilometer. Dat komt door een geschaarde auto met kerven. De linkerrijstrook is dicht.